Twee uur. Dit is Renate Evers met het en heeft er in het laatste kwartaal van vorig jaar veel meer abonnees bijgekregen dan verwacht. Het waren er 7 miljoen, bijna 2 miljoen meer dan waar analisten vanuit gingen. De groei was te danken aan een paar nieuwe series zoals The Crown over de jonge jaren van de Britse koningin Elisabeth. De Amerikaanse aanbieder van internettelevisie heeft wereldwijd nu 94 miljoen abonnees. President Obama vindt het nog te vroeg om de sancties tegen Rusland te verlichten. Zijn opvolger Trump denkt erover na om wat aan de sancties te doen. Maar volgens Obama moet Rusland zich dan eerst aan het internationale recht houden. En overal vooral in Oekraïne. Obama zei dit in zijn laatste persconferentie als president. Na vrijdag, als Trump het stokje van hem heeft overgenomen... wil Obama het eerst een tijd rustig aan doen, een boek schrijven... en meer tijd doorbrengen met zijn twee dochters. De gevangene die gistermiddag in Rotterdam wist te ontsnappen is nog niet achterhaald. Een kleine drie uur na zijn ontsnapping is hij nog gezien vlakbij het ziekenhuis waar hij voor een behandeling was. De politie houdt rekening mee dat de man, die vuurwapengevaarlijk is, zich schuilhoudt in de binnenstad van Rotterdam. 50PLUS heeft de voorzitter van de afdeling Noord-Holland uit de partij gezet. Volgens regionale media heeft hij een schoolreisje van zijn kleindochter betaald met geld uit de partijkas. Voorzitter Vos organiseerde een schoolreisje naar het Binnenhof in Den Haag... om kinderen kennis te laten maken met de parlementaire democratie. De kosten van het busvervoer declareerde hij bij 50PLUS. Partijvoorzitter Nagel noemt dat onacceptabel. Het gaat volgens hem om privé-uitgaven. Het weer, kans op mist. In het noordoosten kan het ook gaan ijzelen. Het vriest licht tot matig. Overdag vrijwel overal droog en af en toe zon.